Tweederde heeft het afgelopen jaar 1 tot 10 keer geweld meegemaakt in de trein... als schoppen, slaan of spugen. Niet alle incidenten worden gemeld, zegt de bond... omdat het personeel moedeloos wordt. De VVMC eist dat de beloofde tweede treinconducteur na 10 uur uur s en nu snel komt. De stemming onder consumenten is voor het eerst in bijna een jaar weer negatief. Het consumentenvertrouwen daalde deze maand vijf punten en komt uit op min 1, meldt het CBS. Dat betekent dat er meer mensen pessimistisch zijn over de staat van de economie dan optimistisch. Doordat mensen pessimistischer zijn, hebben ze ook minder zin om grote aankopen te doen. Europese landen moeten vluchtelingen selecteren op basis van hun kansen in de westerse samenleving. Dat zegt VNO-NCW-voorman Hans de Boer in de Telegraaf. Hij pleit voor een test die duidelijk moet maken of iemand kans maakt op de arbeidsmarkt en kan integreren. strenge selectie is volgens hem nodig om de Europese toestroom van vluchtelingen behapbaar te houden. Begin volgende maand is er een aparte top met de EU en Turkije over de vluchtelingencrisis. Dat maakt Europees president Tusk bekend na overleg in Brussel. Waarschijnlijk vindt de top plaats in de eerste week van maart. Eigenlijk zou er gisteren een overleg zijn met de Turkse premier Davutoglu, maar die zegde de top af vanwege de bomaanslag in Ankara. Oppositiepartijen SP en D66 maken zich zorgen over het Nederlands Forensisch Instituut. Ze zijn bang dat de kwaliteit niet meer gewaarborgd is op het terrein van verf, handschrift en haaronderzoek. Die afdelingen zijn opgeheven na bezuinigingen bij het NFI. Dan het weer nog. Eerst kans op gladheid door bevriezing of natte sneeuw. Van het westen uit op steeds meer plaatsen zon. En het wordt vandaag 5 tot 7 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam bij Leidsendam 2 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg 3. De A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt dorp 4 kilometer. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Woerden 9 kilometer. Vertraging daar iets meer dan 10 minuten. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 kilometer.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 Of misschien wel zo'n eh, zo'n kaartje, zo'n geheimzinnig kaartje in de bus. Maar eh, ook als u dat niet heeft gekregen, luisteraars... dan krijgt u van mij een eh, muzikaal Valentijntje op de zondagmorgen. We gaan eh, heel snel beginnen met een uitvoering van My Funny Valentine door James Ingram.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 Een hele fijne zondag vast eh, toegewenst. En ook al heeft u niet zo'n geheimzinnig hartje in de bus gekregen... of een kaartje, of die rozen voor de deur waar u zo op gehoopt had. Ik ga u toch eh, helpen zoeken naar de liefde. Waar is de liefde? Daar beginnen we dan mee. Dat doen we met O'Donnell Levy. first love. onder de bank gekeken, onder de tafel gekeken. Nou, kijk nou eens gewoon in bed, of misschien ligt hij gewoon, eh, of ligt zij gewoon uit te slapen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat moet je de, elkaar ook gunnen hè, op zo'n Valentijnsdag. Dat je gewoon eh, even lekker langer je oogjes dicht kan houden op de zondagmorgen, toch? Dat is toch lekker? Ja, of, houdt u niet van uitslapen? Nou, ligt u nog lekker te slapen, dan eh, bent u misschien wel aan het dromen. herinneringen, die zijn daarvan gemaakt. memories you gave to me, you can't beat. The memories you gave to me. Take one fresh and tender kiss. Sweet, sweet. The memories you gave to me. Add one stolen night of bliss. You can't beat. The memories you gave to me. One girl, one boy, some grief, some joy Memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. Don't forget a small moonbeam. Sweet, sweet memories you gave to me. Hold it lightly with a dream. It can be memories you gave to me. Your lips wine. Memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. blessings from above. Sweet, sweet memories you gave to me. Serve it generously with love. You can't beat memories you gave to me. One man, one wife, one love through life. Sweet memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. blessings from above. Schön war die Zeit. Serve it generously with love. Schön war die Zeit. One man, one wife, one love. Through life, sweet memories are made of this. Ja, ik zei het wel. Schön war die Zeit. Heimwee. Ik meen dat het Freddy Quinn was of Freddy Brack, Dat wil ik vanaf wezen. Die zongen het eh, nummer in het Duits. Memories are made of this. Maar dit was... Eh, het donkerbruine stemgeluid zou ik bijna willen zeggen van Al Grant... met Memories are made of this. Ik ben gewoon in een romantische stemming... komt gewoon natuurlijk ook door Valentijnsdag. Een jazzromance. Dat krijgt u alleen maar bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Jazz, al 25 jaar mensen. Verzorgen wij voor u op de zondagmorgen tussen de klok van 10 en 12 uur heerlijke jazzmuziek. Niet alleen maar die free jazz, maar ook mooie jazz. of schot ik nou tegen benen en ik hoop het niet. Thinking this world. 2016. Nou, sommige mensen die gaan erg ver hoor. Als het gaat om de liefde. Earl Gluck, die heeft het over leven van binnen in jouw liefde. Living inside your love. zeker als het om muziek gaat. Op Valentijnsdag 2016 want hij heeft ook nog een hele mooie samba voor u. De 4-minute samba. Nou, ik weet niet of hij ook precies vier minuten duurt. Maar de muziek is een genot om naar te luisteren, dus ik wil u dat zeker niet onthouden. Nou, maar dit is hem trouwens nog niet hoor. De, die, die samba komt er zo aan. is de Ebu Suite. is uit 1998. En, eh, het is een eh, stuk geschreven voor big band en uh, string ensemble. En het is een Zweedse groep, de, de Michael Ribberg Big Band. Panther. Maar ja, het lijkt er niet precies op, maar het sfeertje wel. En hij komt uit Zweden, die meneer. En uh, dit heette de Ebu Suite. Als ik het goed uitschreef. Spreek, je, schrijft het Eduard Bernard Utrecht. Ebu. De Ebu Suite. Nou, nooit van gehoord, maar eh, nu wel. We zijn lekker wakker op eh, Valentijnsdag. Zouden ze nou op Broadway, luisteraars, ook Valentijn vieren? daar gaan we straks beluisteren. Eerst die samba die ik u beloofd had.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 dat ze op Broadway ook Valentijn vieren nu op dit moment, hoor. Dat zou best kunnen. Ja, dat is wel een enorm tijdverschil natuurlijk weet niet eens hoe laat het is op Broadway op dit moment. Nou, misschien wel Valentijnstijd, even goed hoor. We zullen het eens vragen aan George Benson. En u zult vragen, wat is nou jazzmuziek? Is George Benson een vertolking nou ook jazzmuziek? Jazeker. Elke eh, vocalist, eh, instrumentalist, zangeres, zanger... die improviseert eh, op, op een bepaald thema, bepaalde akkoorden. Die maakt jazzmuziek, zo ook George Benson bij uitstek. merkt het wel, hij krijgt de zaal ook mee. Ik denk niet dat het een klein zaaltje is. Ja, het is van dat repertoire, daar kan je gewoon niet stil bij blijven zitten. Althans, dat heb ik dan. Ik hoop dat u het ook heeft, luisteraars. Want dan bent u lekker wakker op de zondagmorgen, Valentijnsdag, hè? Ja, eh, voor de mensen die net wakker zijn en die dachten, wat was het ook weer vandaag? Nou, het was Valentijnsdag, 14 februari 2016. Nou, eh, we gaan eventjes eh, genieten van Big Mama Cash. Nee, niet de papa's en de mama's. Daar zong ze natuurlijk wel in. Maar de eh, eh, drummer Buddy Rich... Eh, een van de werelds beste drummers, voor mij althans... Ehm, met zijn big band... die vertolkt het, het mooie, het mooie liedje. <laughs> Nou, het swingende nummer Mama Cash Live. Buddy Rich. Yeah. Buddy Rich, inmiddels overleden, maar uh, ja, een virtuoos op het slagwerk. En ook als bandleider. En hij was heel streng voor zijn muzikanten, dat weet ik wel. Want ik heb wel eens eh, eh, tijdens een optreden me fel uitzien vallen naar, naar medemuzikanten in de band. Omdat ze bepaalde dingen, volgens hem dan in ieder geval, niet goed deden. Ja, Buddy Rich. Don't get around much anymore, luisteraars. Met de Anita Kursingers, jawel. veel ensemble spelen dit nummer. Hebben dit nummer op hun repertoire. Nou, waarom niet? Dat kunnen niet dan, hè, zou je zeggen. the club. naam niet noemen... maar die kwam maar liefst op zes plaatsen tegelijk hier de afgelopen nacht... om ergens stiekem een Valentijnsattentie te brengen. Ja, ja. Bloemetjes of eh, zo'n doosje Merci-chocolaatjes... of eh, nou ja, allerlei andere eh, attenties. Ik zeg, waarom doe je dat nou? Zes dames die jij zo geheimzinnige aandacht geeft op Valentijnsdag. En weet u, weet wat hij toen tegen me zei? Hij zei van... Uh, fall in love too easily. Ik word... Er I fall in love too easily. Word te er snel verliefd, zei hij, ja. I fall in love too fast. Te snel ook, veel te snel. I fall in love too terribly hard. For love to end. Cause I've been fooled in the past But still I fall in love so easily I fall in love too fast Eh, Chad Baker. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. We gaan naar het nieuws van, eh, van 11 uur. En eh, dat doen we met een afsluitertje van Mr. Lonnie Smith. Sweet Honey Wine. eerste uur van CFM Jazz. Ik ben straks nog een vol uur bij u terug.